7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De autobandenindustrie biedt sportclubs aan gratis en onafhankelijk hun kunstgrasvelden te laten onderzoeken op kankerverwekkende rubberkorrels. De bandenbedrijven zijn ervan overtuigd dat de korrels die zij leveren niet gevaarlijk zijn, melden het ANP en het AD. Over de kunstgrasvelden is veel te doen, omdat wetenschappers zeggen dat er nooit goed onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid. Premier Rutte wil het onderzoek naar de MH17-ramp zoveel mogelijk gescheiden houden van het Oekraïne-referendum. De Oekraïense president Poroshenko zei het gevaarlijk te vinden als Nederland het Europese associatieverdrag met Oekraïne zou wegstemmen, terwijl beide landen goed samenwerken bij het MH17-onderzoek. Rutte zei dat hij de koppeling die Poroshenko daar maakt negeert. De Walen blijven zich verzetten tegen het CETA-handelsverdrag tussen Europa en Canada. De Waalse regering verwerpt ook de laatste voorgestelde aanpassingen. Als Wallonië blijft, kan het verdrag met Canada niet doorgaan. Vanochtend onderhandelen de Walen opnieuw met een Canadese delegatie. De Braziliaanse justitie heeft 21 bestuurders van mijnbouwbedrijven aangeklaagd... voor doodslag en ernstige milieuvervuiling... vanwege een ramp in het zuidoosten van het land. Daar begaf bijna een jaar geleden een dam van een ijzerertsmijn het... waardoor een dorp werd overspoeld met giftig afvalwater. 19 mensen kwamen om. Volgens de aanklagers wisten de bestuurders dat de dam op breken stond. Nederland en Japan gaan nauw samenwerken op sportgebied... in de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020. Minister Schippers heeft erover afspraken gemaakt tijdens een werkbezoek aan Japan. Het is de bedoeling dat Nederlandse en Japanse bedrijven en universiteiten samen ideeën ontwikkelen. Bijvoorbeeld het bouwen van sportcomplexen op het water. Het weer, het is vooral landinwaarts nog erg koud, rond de 3 graden. Op sommige plekken hangt er mist die pas laat in de ochtend oplost. Overdag eerst wat zon, later meer kans op regen. Het is dan zo'n 12 graden. Dit was het NMV. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam. Daar staat tussen Maarsen en Vinkenveen 7 kilometer met meer dan een uur vertraging omdat er maar één rijstrook open is. En dat komt door een ongeluk. Omrijden kant via Hilversum over de A27 en de A1.